Het ongeluk gebeurde voor de Ketelbrug. Hoeveel auto's precies betrokken waren is nog niet bekend. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. In Culemborg zijn twee mensen aangehouden die worden verdacht van poging tot doodslag. Het zijn de Marokkaanse inzittenden van een auto die tijdens de nieuwjaarsnacht inreed op twee Molukkers die in een voortuin stonden. De twee raakten licht gewond. Twee andere inzittenden van de auto werden eerder al aangehouden. In Culemborg zijn al langer spanningen tussen Molukkers en Marokkanen. De politie patrouilleerde tijdens Oud en Nieuw met extra agenten om rellen te voorkomen. In Den Bosch is vannacht een zwerver aangehouden die een politieagent had aangevallen. Ze was met een collega op een caféruzie afgekomen. Toen ze uitstapte om polshoogte te nemen, rende de zwerver op haar af en gaf de agent een stomp in het gezicht en nam haar in een wurggreep. De man is aangehouden op beschuldiging van mishandeling. De Zuid-Afrikaanse president Zuma gaat morgen voor de vijfde keer trouwen. Zuma is al met twee vrouwen getrouwd, morgen komt daar een derde bij. In totaal is het de vijfde keer dat het 67-jarige staatshoofd trouwt. Van één vrouw is hij gescheiden, een andere pleegde zelfmoord. Polygamie is niet ongebruikelijk in de Zulu-traditie en het is ook niet verboden in Zuid-Afrika. Op Britse luchthavens worden zo snel mogelijk bodyscanners ingevoerd. De Britse premier Brown heeft dat gezegd tegen de BBC. Zo gauw het praktisch mogelijk is, worden de apparaten geplaatst. Volgens Brown zal de invoering van de bodyscan geleidelijk gebeuren. Hoewel sommige deskundigen vragen stellen over de effectiviteit van de, van de scan... vindt Brown het essentieel dat de veiligheid verder wordt verbeterd. Het weer. In het noordwesten af en toe sneeuw.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 And I really don't know why. used to living is cold and falling down.